Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De marechaussee hoeft de controles aan de grens en op vliegvelden niet aan te passen. Mensenrechtenorganisaties waren naar de rechter gestapt. Zij vinden het discriminerend dat de marechaussee er soms mensen uitpikt op basis van hun huidskleur. De rechtbank vindt dat ook heel vervelend, maar vindt dat het toch in sommige gevallen mag. En de reden daarvoor is dat etniciteit iets kan zeggen over iemands nationaliteit. En daarbij heeft de rechtbank gezegd die nationaliteit die kan van belang zijn voor de vraag of iemand hier mag zijn. En de rechtbank heeft ook gezegd... etniciteit mag nooit het enige zijn waarop iemand uit de rij wordt gepikt. Er moeten dus meerdere redenen zijn, zoals leeftijd of met wie je op reis bent. mensenrechtenorganisaties gaan waarschijnlijk wel in beroep tegen de uitspraak. De politie heeft iemand opgepakt voor een mislukte kunstroof een maand geleden in het Zaans Museum. Toen probeerden twee mannen een schilderij van de Franse schilder Monet mee te nemen. Dat kon het personeel van het museum voorkomen. De man die nu is opgepakt is 49 en komt uit Amsterdam. En de politie doet nog onderzoek naar de tweede verdachte. Let op als je een potje Royal geroosterde paprika van Enrico in je kast hebt staan. Er kunnen stukjes glas in zitten. Het gaat om potjes die eind 2023 over datum gaan. Hoe de splintertjes tussen de paprika's terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Medewerkers op NS-station staken vandaag. De directie heeft plannen om een groot aantal loketten op het station dicht te gooien. Dat is belachelijk, vinden de servicemedewerkers. Waarom? omdat wij er telkens weer staan, dag in, dag uit, om de reizigers te assisteren, te informeren, aan te horen. Wij willen laten zien wat er gebeurt als wij er niet zijn, want dat is de koers die is uitgezet. Ook de conducteurs op de Intercity van Amsterdam naar Brussel staken vandaag. Eh, zij zijn boos omdat ze minder betaald krijgen dan hun collega's op de Thalys. Het weer. Zonnig en een graad of 20. Morgen is er meer bewolking en kan er in het noorden wat regen vallen. Dan wordt het 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de weg. Je kunt inmiddels bijna overal zonder vertraging doorrijden. Er is één uitzondering, dat is nog steeds de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Komplein. Daar bij knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Dat komt daar omdat er een lijnbus op de spitsstrook staat, die is volledig dicht.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 Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. aardigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht. Ieder drama wordt een dolle lucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg. En de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh, Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. uit een bal. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn. de zon als de zon schijnt, als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Sinds 2004 heeft Zandvoort de blauwe vlag. Dat is een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. Er moet hiervoor een groot aantal criteria worden voldaan. Zoals goede kwaliteit van het zeewater, goede faciliteiten op het strand... de aanwezigheid van een EHBO-post en voorzieningen voor minder valide. roken dieren ook als ze hun teen stoten? Ik heb wel eens apen uit een boom zien vallen, zegt hoogleraar dierenecologie Lisbeth Sterk van de Universiteit van Utrecht. Maar die vloeken niet, zoals wij dat zouden doen. Eerst blijven de gevallen dieren heel stil op de grond zitten. Na 10 of 20 seconden klimmen ze verdwaasd weer omhoog. Zijn mensen grotere aanstellers dan dieren? Dieren proberen vooral gevaar te vermijden, vertelt Sterk. Dieren laten niet zien dat ze een zwakte hebben. Hun samenleving zijn genadelozer dan de onze. Want roofdieren zouden een hert al heel snel weten te vinden. Als het luidkeels ligt te kermen vanwege een verstuikte enkel. Zelfs doodzieke dieren laten daarom weinig van hun leiders blijken. We kunnen onze pijn wel delen, omdat we geen risico lopen opgegeten te worden. Dan blijkt dat we ook vooral te doen hebben met de hulp van opbeurende woordjes en wat kunnen we verwachten. Kinderen kermen bijvoorbeeld harder bij hun ouders dan bij vriendjes, bleek uit onderzoek van kinderpsychologen van de Amerikaanse University in Maine in 1996.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 is to see you tomorrow to ask for every Sunday. And while we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife, now you are bleeding.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 Dit wordt nationaal en internationaal gezien als het duurzaamheidskenmerk voor toeristische gemeenten. Het programma Eco21 brengt de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid bij gemeenten in kaart en laat ook zien waar mogelijk verbeterpunten liggen. in his jealous sky as we lie in fields of gold.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 Wandeling duurt ongeveer twee uur. Goede conditie is vereist. De kosten zijn 6,50 per persoon. Betalen voor aanvang aan de balie van het Zandvoorts Museum. Reserveringen kan info at zandvoortsmuseum.nl of telefoonnummer 205 0972. Egyptian. Walk like an Egyptian. Ben je aangewezen op een rolstoel en wil je een dagje naar het Zandvoortse strand? Gedurende het lange Zandvoortse strandseizoen zijn er strandstoelen beschikbaar... en dat zijn speciale modellen waarmee een bezoek aan het Zandvoortse strand... en een van de vele strandpaviljoens mogelijk maakt voor rolstoelgebruikers. Maar niet alleen in het strandseizoen kun je gebruik maken van deze speciale rolstoel. Ook een aantal jaarronde strandpaviljoens hebben er eentje klaarstaan. Om in de winter eens lekker uit te waaien op het strand. Let wel, de rolstoelen moeten geduwd worden. Ze zijn niet voorzien van een accu. Ook er nog een borg gevraagd wordt voor 50 euro. Sinds 2018 heeft Zandvoort een eigen loper, waardoor het mogelijk is voor minder valide mensen om met hun rolstoel het strand te bezoeken. De 75 meter lange lange, 2 meter brede plastic mat ligt ter hoogte van strandbalvioen Talassa en rijkt tot aan de vloedlijn. Lekker uitwaaien op het strand en pootje baaien in zee is nu gelukkig voor iedereen gedurende het hele jaar mogelijk. lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you? and call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down.